Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Polengemeenschappen dreigen op verschillende plaatsen te verdwijnen door een dalend leerlingenaantal. In Maastricht gebeurt dat vanaf vandaag. De leerlingen worden gaandeweg op schooltype bij elkaar gezet. Er zijn straks nog één VWO-school, één HAVO-school en één VMBO-school in Maastricht. Die hebben dan nog voldoende leerlingen om de kwaliteit op peil te houden. Ook in andere krimpregio's is deze trend zichtbaar. China gaat zijn leger met 300.000 man inkrimpen. Dat heeft president Xi Jinping gezegd bij de start van een grote militaire parade. Het Chinese leger telt nu 2,3 miljoen militairen. Met de parade werd herdacht dat 70 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië. Er deden 12.000 militairen, 200 vliegtuigen en 500 panzervoertuigen aan mee. In een gevangenis in Limburg heeft vannacht een brandje gewoed. Een matras had vlam gevat, waardoor is nog onduidelijk. Het gebeurde in de vrouwengevangenis in Evertsoord bij Venlo. Het vuur werd door de bedrijfshulpverleners geblust... nog voordat de brandweer arriveerde. Eén gedetineerde had rook ingeademd. Ze is ter plekke onderzocht en hoefde niet naar het ziekenhuis. Naast PVV-leider Wilders gaat ook het Tweede Kamerlid Kouzou vanavond naar Zeewolde... voor de gemeenteraadsvergadering over een nieuw asielzoekerscentrum. Ze maken daar allebei gebruik van het spreekrecht voor burgers. Kouzou van de fractie DENK wil tegenwicht bieden aan het geluid van Wilders. Tennister Kiki Bertens is uitgeschakeld op de US Open. In de tweede ronde verloor ze in twee sets van Serena Williams, de nummer 1 van de wereld. In de eerste set stond Bertens lange tijd voor, maar het werd een tiebreak. En ook daarin verspeelde ze een voorsprong. De tweede set ging met 6-3 naar Williams. Het weer. Aan de kust valt een enkele bui. In het binnenland is de kans op mist. Overdag zijn er buien met lokaal kans op onweer, maar tussendoor ook wat zon.